Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De humanitaire situatie in Congo is vreselijk. Dat zei VN-functionaris Vivian van der Perre in Nieuwsuur. Zij leidt in het oosten van de Democratische Republiek Congo een VN-vredesmissie. Maar ondertussen rukt de rebellengroep M23 met steun van het Rwandese leger steeds verder op. Ze namen een week geleden de stad Goma in, waar zwaar wordt gevochten. Er liggen volgens Van de Perre nog ongeveer duizend doden in de straten. Er is geen water, geen stroom en geen medische zorg. Veel mensen melden zich bij de VN, die onvoldoende middelen heeft om iedereen goed te kunnen helpen. In België hebben de formerende partijen een regeerakkoord bereikt. Formateur en beoogd premier Bart de Wever heeft daarover verslag uitgebracht aan koning Filip. De Wever gaat met zijn Vlaams-nationalistische N-VA een bonte coalitie aan... met de Vlaamse en Waalse Christendemocraten, de Vlaamse Sociaaldemocraten en de Waalse Liberalen. De partijen gaan belangrijke hervormingen doorvoeren in de pensioensector, de arbeidsmarkt en de belastingen. De formatie duurde zeven maanden. Dat de Wever nu premier van België wordt is opmerkelijk. Zijn partij streeft juist naar een onafhankelijk Vlaanderen. De Britse Prins Andrew had langer contact met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein dan die toegaf. Dat meldt de Britse zender BBC. Het was al bekend dat de twee bevriend waren. Maar de prins zei in 2019 in een interview dat hij Epstein al sinds 2010 niet meer had gesproken of gezien. Maar volgens de BBC heeft Andrew in 2011 nog een mail naar Epstein gestuurd... waarin hij schreef dat ze nauw contact houden en binnenkort nog wat meer zullen spelen... Epstein was toen al veroordeeld voor kinderprostitutie. Vanwege de kwestie moest prins Andrew, een broer van koning Charles, al zijn koninklijke taken neerleggen. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis.